Nicholas Avenue, in the house. All right. In the house. All right. In the house. All right. In the house. up the street, uh, 145th and St. Nicholas Avenue. 1929, up the street, uh, 145th and St. Nicholas Avenue, in the house. All right. In the house. All right. In the house. All right. ass bad like a boom. obvious. Chopping it, then slot the top, she popping it, it's obvious. All in her esophagus. I'm so fucking cocky rich. Pulling for that cocky shit. My boom man, they got hockey sticks. Bring it ass back like a boom boom boom boom. Bring it ass back like a boom boom boom. Bring it ass back like a boom boom boom boom. Bring it ass back like a boom boom. Bring it ass back like a boom boom boom boom. Bring it ass back like a boom boom. Bring it ass back like a boom boom boom boom. Bring it ass back like a boom boom. like a boom boom.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 Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de eredivisie heeft PSV een historische nederlaag geleden. De Eindhovenaren gingen in Tilburg met 5-0 onderuit tegen Willem II. Het is voor PSV de grootste competitienederlaag in meer dan vier jaar. Voor Willem II was het de eerste wedstrijd onder interimtrainer Reinier Robbemond. Die vervangt Erwin van der Looy die deze week opstapte. Excelsior won in Venlo met 3-2 van VVV. En eerder vanavond won NAC met 2-0 bij ADO Den Haag. In het Vondelpark in Amsterdam was vanavond de ontknoping van het tv-programma Wie is de Mol. Daar bleek dat tv-maker Jan Versteeg de Mol was. Winnaar van het spelprogramma is zanger Ruben Heijn. Hij won bijna 18.000 euro. De derde finalist, modeontwerpster Olse Gulsen, bleef met lege handen achter. Het programma speelde zich dit keer grotendeels in Georgië af. De deelnemers moesten zoals altijd geld verdienen met opdrachten... terwijl de mol, Jan Versteeg dus, die ongemerkt probeerde te saboteren. Winnaar Ruben Heijn had dat het beste door. Bouwmarkt Praxis roept een bepaald type olieradiator terug... omdat er mogelijk een fout is gemaakt bij de fabrikage. Daardoor kan er hete olie uitlekken, wat brandwonden kan veroorzaken. Het gaat om een radiator van het merk Sensis. Die is verkocht tussen 1 augustus 2017 en 19 februari dit jaar. Het gaat volgens Praxis om ruim 1600 exemplaren. De fabrikagefout kwam aan het licht door klachten van klanten. Een van hen had lichte verwondingen opgelopen. In het Olympisch Stadion in Amsterdam is de Japanse schaatster Miho Takagi wereldkampioen allround geworden. Ze werd op de afsluitende 5 kilometer vierde en behield daarmee een voorsprong in het klassement op Irene Wust, die de snelste was op de slotafstand. Wust eindigt in het klassement als tweede voor Anouk van der Weijden die brons won. Bij de mannen zijn pas twee afstanden gereden. Patrick Roest is daar de verrassende leider, de Noor Pedersen is tweede en negenvoudig kampioen Sven Kramer derde. Het weer, in het noorden eerst nog regen, maar die trekt weg. Minima vannacht rond.